Citydijkers met het NOS Journaal. In Losser in de buurt van Enschede is een platte car met een groep mensen erop gekanteld. politie zegt dat er 20 gewonden zijn. Vier moesten met een ambulance naar het ziekenhuis. 16 zijn met eigen vervoer naar een ziekenhuis of huisartsenpost gegaan. De mensen op de platte car zouden van een voetbalteam zijn dat vandaag kampioen werd. Om dat te vieren zouden ze een rondtocht maken door het dorp. Volgens RTV Oost ging het vervolgens mis toen de kar een bocht nam. In het zuidoosten van Frankrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig vijf mensen omgekomen. Volgens Franse media stortte het toestel gisteren neer op zo'n 30 kilometer van Grenoble. Het toestel was eigendom van een lokale vliegclub en zou een ontdekkingsvlucht maken over de bergen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Australië heeft oppositiepartij Labour de parlementsverkiezingen gewonnen. Labour-leider Albanese mag een nieuwe regering vormen... maar voor de meerderheid in het parlement moet Labour waarschijnlijk samenwerken met andere partijen. Een belangrijk thema van de verkiezingen was de klimaatverandering... waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden door bosbranden, droogte en overstromingen. De finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie gaat tussen ADO Den Haag en Excelsior... De Rotterdammers versloegen vanavond in Almelo Heracles met 3-1. Daarmee is Heracles na 17 jaar uit de eredivisie gedegradeerd. Vanmiddag bereikte ADO Den Haag de finale door een 2-1 overwinning op FC Eindhoven. De finale wedstrijden van de play-offs worden gespeeld op dinsdag 24 en zondag 29 mei. Het weer, opklaringen en weinig wind. Met kans op mist, minima van 5 tot 9 graden.